Meijer met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het Israëlische leger... een personeelsverblijf en opslagplaats van de organisatie heeft aangevallen... in Der al-Bala in het midden van de Gazastrook. Volgens de WHO ontstond er brand en is het gebouw beschadigd. Het Israëlische leger ging het pand ook binnen... en dwong volgens de WHO vrouwen en kinderen om te voet te vertrekken. Mannen werden geboeid, uitgekleed, ondervraagd en onderschot gehouden. Meerdere mensen werden aangehouden. Een van hen zit nog vast. Een Amerikaanse oud-politieagent is veroordeeld tot bijna drie jaar cel... voor het gebruiken van excessief geweld bij de huiszoeking... waarbij Breonna Taylor om het leven kwam. De zwarte vrouw werd in 2020 door meerdere politiekogels geraakt. Haar dood leidde mede tot de grootschalige Black Lives Matter-demonstraties. De agent Brent Hackison is de eerste agent in de zaak die is veroordeeld... Hij schoot vanaf buiten tien schoten, maar raakte niemand. Wel kwamen sommige kogels terecht in het appartement van de buurman van Taylor. In Zandvoort stonden gisteravond meerdere straten blank na felle buien. Volgens de regionale omop NH stond op sommige plekken een halve meter water. Ook het waterbassin dat tegen wateroverlast moet beschermen was volgelopen. De Amerikaanse regering heeft de FBI-documenten over Martin Luther King vrijgegeven. De FBI zag de burgerrechtenactivist als een gevaar en verzamelde daarom informatie over hem. King werd in 1968 doodgeschoten. De familie van Martin Luther King was tegen de openbaarmaking van de dossiers. Ze vrezen dat kwaadwillenden zijn reputatie zullen proberen te schaden. De vrijgegeven dossiers beslaan 240.000 pagina's het is nog niet duidelijk hoeveel van deze informatie al bekend was bij historici.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 Want liefde rekent niet, kijk niet achterom. Liefde is blind en misschien wel juist daarom. Hij hoort zichzelf niet zeggen dat hij het niet vertrouwt. Dat klinkt dan weer zo koud. Het ging tenslotte altijd goed, dus het nu niet fout.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 And I you have all you dreamed of. your chick smoking gray. You know what? It's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face. Look at these, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase.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 Kasper Meijer.